Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ali B. staat weer voor de rechter. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van aanranding en verkrachting. De zaak begon gisteren. Eigenlijk was de bedoeling dat hij toen al zou horen welke straf het Openbaar Ministerie wil. Maar door de uitgebreide verklaring van Ali B. zelf was daar geen tijd meer voor, vertelt verslaggever Bo Heimensen. Gisteren hoorden we al dat Ali B. alles ontkent. Hij zegt dat in zijn beleving alles met wederzijdse instemming is gebeurd. En vandaag horen we het pleidooi van zijn advocaat en ook het laatste woord van Ali B. Mogelijk horen we zo wel de strafeis. Het Openbaar Ministerie kwam op het laatste moment met een nieuwe getuige. Een vrouw die zegt dat ze jaren geleden in het Noord-Hollandse dorp Heilo... heeft gesproken met een van de mogelijke slachtoffers. Bij een huis in Eindhoven is deze ochtend vroeg een explosie geweest. Er is flinke schade aan de voordeur en een ruit. Niemand raakte gewond. De politie denkt dat de knal is veroorzaakt door zwaar vuurwerk. En in Australië is een nieuw soort pterosaurier gevonden. Dat is een grote vliegende dino die zo'n 100 miljoen jaar geleden leefde. De dieren hadden een spanwijdte van dik 4,5 meter. Volgens onderzoekers was het een angstaanjagend roofdier. De botten die zijn gevonden vormen het meest complete pterosaurier-skelet van Australië. Het gebit en de kaak van deze soort zijn net anders dan bij de pterosauriërs die tot nu toe waren gevonden. En het botert niet tussen twee restaurants in de Indiase hoofdstad Delhi. Dus ze zeggen allebei dat zij de uitvinder zijn van het beroemde gerecht butter chicken... en hebben daar behoorlijke ruzie over. Correspondent Mustafa Margadi nam een kijkje bij de oudste van de twee restaurants. Motti Mahal in de wijk Oud Delhi is wereldberoemd. Sommige gasten zijn de halve wereld overgereisd om de butter chicken hier te proberen. Yeah, I came all the way to the, <laughs> from the US specifically to come here to have butter chicken. In 2019 opende een restaurant dat ook claimt afstammeling te zijn van de uitvinders. Nou, daar is de eigenaar Chada best boos over. Yes, that's why there in the court. Ja, een rechtszaak dus. Die begint eind deze maand. En dan wordt duidelijk welk restaurant Butter Chicken heeft bedacht. En het weer nog. In het noorden regen, in het zuiden droog maar bewolkt. En in het westen zijn er opklaringen met zon. Het wordt 16 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je bij Purmerend 10 minuten oponthoud door werkzaamheden.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 了。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 ZFM.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 drop of water in an endless sea unbelievable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

before we fall down. <laughs> we got stars in our face, and we pray it's not too late, Cause we know we're falling grace, millennium. for liposuction